Herman Vriend met het NOS Journaal. Het Nederlands Bureau voor Toerisme is tevreden over de start van het toeristenseizoen. Er kwamen zo'n 850.000 buitenlanders tijdens Pasen naar Nederland. Zo'n 250 Nederlanders vierden vakantie in eigen land. Samen besteden de binnen- en buitenlandse bezoekers dit jaar zo'n 600 miljoen euro. Populaire bestemmingen voor de buitenlandse bezoekers waren de Bollenstreek, de grote steden en de Floriade. In Biddinghuizen is een bedrijfsverzamelgebouw verwoest bij een grote brand. Het vuur brak even na drie uur uit en volgens brandweer was al snel duidelijk dat het pand als verloren moest worden beschouwd. In het pand zijn vier bedrijven gevestigd. Een scheepstimmerbedrijf, een glasblazerij en twee kantoren. Het is nog onduidelijk waar de brand is ontstaan. Ook de oorzaak van het vuur is nog niet bekend. Bij de brand in Biddinghuizen is niemand gewond geraakt. Automaker Audi neemt nog dit jaar 2000 mensen aan voor de fabrieken in Duitsland. Dat zijn er 800 meer dan het concern eerder van plan was. Daarnaast worden 700 tijdelijke krachten aangetrokken. Het dochterbedrijf van Volkswagen heeft vorig jaar goed gedraaid. En ook de eerste maanden van dit jaar laten goede resultaten zien. Ook in de fabrieken in Brussel en Hongarije zijn meer mensen nodig. Deelnemers aan de 10 kilometer van de jaarbeurs Utrecht Marathon hebben door een fout van de organisatie een te korte afstand afgelegd. De uiteindelijke afstand bleek maar 8,8 kilometer. De organisatie zei eerst dat het de schuld was van de lopers zelf. Die namen op een bepaald punt in het parcours een verkeerde afslag en sneden zo een stuk af. Maar later bleek dat de organisatie de lopers zelf de verkeerde kant op heeft gestuurd. De organisatie gaf dat later toe en bood excuses aan. Het weer. Vanavond houden de bewolkingen regen aan. Soms is het droog. Aan zee waait een krachtige tot harde zuidwestenwind. Vannacht blijft de temperatuur steken op zo'n 8 graden. Morgen klaart het pas in de middag wat op. De dagen daarna zijn er stevige regenbuien, mogelijk met onweer. Aan de temperatuur verandert niet veel. Dit was het. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Op de A1 Amsterdam Amersfoort staat 3 kilometer bij Muiden. Richting Amsterdam op de A1 4 kilometer bij Amersfoort. A7 Hoorn-Zaandam voor knooppunt Zaandam 5 kilometer. Er ligt rommel op de weg. De linkerrijstrook is dicht. A9 Alkmaar-Amstelveen bij Raasdorp 3. A12 Arnhem-Utrecht tussen Veenendaal en Maarn 8 kilometer. A28 Zwolle-Amersfoort-Utrecht bij Hoevelaken 3. En voor Utrecht staat 3 kilometer.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 Ya que pagaste mal mi cariño tan sincero. internet. www.zfmzandvoort.nl ZFM Yo, my name is Dr. Alban, the MD microphone doctor. This song is dedicated to the people of Africa. Swimix, give me some drums. African people, unite. Come together for the sake of your future.